spoedige start. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Goedkope luchtvaartmaatschappijen zijn steeds populairder. Steeds meer reizigers stappen aan boord bij prijsvechters zoals Transavia, EasyJet en Ryanair. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vloog vorig jaar ruim 33 van alle passagiers op de Nederlandse luchthavens met een budgetmaatschappij. In de eerste drie kwartalen van 2015 is dit verder opgelopen tot 35 in tien jaar tijd is het aantal reizigers dat met een prijsvechter vliegt verdubbeld naar ruim 20 miljoen per jaar. De Spaanse partij Ciudadanos blijft in de oppositie. Partijleider Rivera heeft gezegd dat zijn partij niet wil meeregeren in een coalitie. Ciudadanos wil corruptie en ongelijkheid in Spanje aanpakken. De nieuwe liberale partij behaalde gisteren bij de verkiezingen 40 van de 350 zetels partij werd genoemd als kandidaat voor een coalitie met de volkspartij Partido Popular, die gisteren ondanks flink verlies de grootste werd, maar nu wel met een andere partij moet regeren. Bij het themapark Archeon in Alfa aan de Rijn zijn afgelopen week honderden replica's van middeleeuwse voorwerpen gestolen. De waarde van de gestolen spullen wordt door het themapark geschat op enkele tienduizenden euro's, meldt Omroep West. De voorwerpen zijn mogelijk gestolen vanwege het zilver dat erin verwerkt zit. Het gaat volgens Archeon om replica's van zegels, ringen en kannen. Ook zijn er mallen gestolen waardoor de voorwerpen niet snel opnieuw te maken zijn. Het Turkse leger gebruikt in het zuidoosten van het land extreem veel geweld tegen Koerden. Dat zegt een Turks parlementslid van de pro-Koerdische partij HDP. In sommige steden zouden hele wijken met de grond gelijk zijn gemaakt. Het Turkse leger is al weken bezig met een offensief tegen PKK-strijders in het zuidoosten van Turkije. Het weer op steeds meer plaatsen regen die vannacht ook aanhoudt. Er staat een stevige zuidwestenwind, vooral op de Wadden. Minima vannacht tussen 7 en 12 graden. Overdag geleidelijk droog en zacht met 12 tot 14 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Maandag 21 december. Nog drie dagen tot kerst. CFM Cinema, een programma met filmmuziek en nog veel meer natuurlijk. Ja, onderweg naar de studio zag ik eh, op de Zandvoortweg gewoon de narcissen volledig in bloei staan. Ja, onbegrijpelijk toch. We leven in december, winter 2015. Eh, vannacht tussen de 10 en de 12 graden. Morgen 14 graden. Hoe is het allemaal mogelijk? Ja, in deze uitzending natuurlijk heel veel kerstfilms. Daar kan je niet omheen. En natuurlijk, de, dat had ik vorige week al beloofd... de muziek van Ennio Morricone uit de western The Hateful Eight... Dan gaan we natuurlijk beginnen met uh, het deuntje waar we deze hele eh, maand mee beginnen. En dat is, eh, dat is Carmen Cuesta Loop Dreams. Ja, een nummertje om bij weg te dromen. En daar komt je. thinking of him, of the stranger she meets in her dreams. He'll come along to her from out. jazzzangeres, uh, dacht ze in Amerika woonde. Maar een prachtig liedje, Dreams is het getiteld. En deze is ook prachtig, het eh, onderliggende melodietje van de Coca-Cola reclame in de maand december. Make Someone Happy, Jimmy Durante. It's so important to make someone happy Make just one someone happy. Make just one heart to heart you. You sing to one smile that cheers you, one face that lights when it nears you, one girl you're, you're everything to fade if you win it comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you found her, build your world just one, someone happy, and you will be happy too. Durant eh, maakt iedereen blij. Make someone happy. Komt nog een stukje achter zelfs. Nou, daar word je helemaal vrolijk en blij van. En dat allemaal met de kerstdagen in het vooruitzicht. Dat wordt genieten geblazen. Eh, iets wat er niet zo goed achter past. Maar wat wel hele mooie muziek is. En ook heel veel gebruikt in films. Ik denk onder andere The Chronicles of Narnia. The Voyage of the Dawn. Is eh, een heel mooi nummer. Heart of Courage. Van Two Steps from Hell. Kort nummertje ook. Dan trekken we alles weer recht. deze opwekkende klanken, dan kunnen we er echt niet langer omheen. Het is tenslotte kerst deze week, dus kerstmuziek. Maak je bord maar nat, zou ik zeggen. Eh, heel veel kerstmuziek is natuurlijk kwijlmuziek, dat eh, weet iedereen. Er zijn heel veel kerstfilms geproduceerd en ik probeer toch wat muziek te zoeken waar, nou, waar het kwijlen meevalt. En de eerste film die ik op het lijstje staan is Scrooge, En dat, dan verdraai ik het nummer Put a Little Love in Your Heart.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 Ik denk een jaar of twee geleden. En vooral het laatste nummer, de titel is Schoot, is echt een klasse nummertje. Dus Annie Lennox kan je met een gerust hart draaien tijdens de feestdagen. Eh, de film Scrooge, de steenrijke en egoïstische televisiebaas Frank... is bezig een productie in elkaar te draaien van Dickens' A Christmas Carol. Eh, wat het de mensen kost om het hem naar de zin te maken, interesseert hem niet. Hij houdt met niemand rekening, ook niet met zijn eigen broer. Op kerstavond ontslaat hij Elliot Loudermilk. Vervolgens wordt Cross, net als de hoofdpersoon in het boek van Ebenezer Scrooge... bezocht door de drie geesten. Ja, je snapt hoe het gaat. Mooie film, mooie muziek. Onder andere deze van Natalie Cole, The Christmas Song.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 it's been said many times. Though it's been said many times mooi gezongen, Natalie. Eh, wat ook in die film zit, dat is een stukje pure jazz van Miles Davis, Larry Carlton, eh, David Sandborn en Paul Shaver. We Three Kings, klein stukje.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 Heb je nog nooit gezien? kijken. Het is een uh, Britse ensemblefilm uit 2003. Bestaan uit een reeks korte elkaar op eh, overeenlappende verhalen. Romantische comedie die zich afspeelt in de periode van kerst. Er zit mooie muziek bij. Onder andere deze van eh, Joni Mitchell. Maar ik zie dat het eigenlijk een hele lange uitvoering is. Meer dan zes minuten. Dat vind ik te lang. Daarom kies ik toch nog even om een instrumentaaltje uit de film te pakken. De Glasgow Love Theme. alle aanstaande vrijdag 25 december om half negen op tv SBS 9 is de How the Grinch Stole Christmas. In een sneeuwvlok ligt het magische land van de Hoes, een volkje dat houdt van kerstmis en feestvieren. Maar boven op de berg leeft de Grinch, een oude knorrenpot die de kerstdag haat en alleen maar wraak wil nemen op degene die hem kwaad hebben gedaan. Op kerstavond besluit hij naar het dorp af te zakken... vermomd als de kerstman en de cadeautjes en kerstversieringen te stelen. De kleine Cindy Lou Who kan niet begrijpen dat iemand zo stout kan zijn... en probeert contact te zoeken met de Grinch. Nou, het meisje wordt gespeeld door Taylor Momsen... en die zingt het volgende bekende liedje. Het volgende nummer is gecomponeerd door James Horner, The Slay of Presence. Niet helemaal, maar een stukje. deze soundtrack eh, heeft van alles. Natuurlijk mooie popmuziek, eh, mooie eh, orkestrale muziek van James Horner. Kortom, een topfilm. En zeker de moeite van het kijken waard. Vrijdag 25 december. Uh, een, een ja, film die ook altijd in deze periode op de buis is... is de, The Christmas Vacation. Of beter gezegd de National Lampoon's Christmas Vacation over Clark Griswold, een pechvogel... heeft zich voorgenomen om zijn gezin een heerlijke kerstvakantie te bezorgen... maar helaas verloopt dat zeer rampzalig. Hij koopt 25.000 knipperlichtjes om het huis te versieren... en gaat samen met zijn vrouw Ellen, zoon Rus en dochter Audrey... een hele zaterdag het bos in op zoek naar die ene speciale kerstboom. Ja, een familiefilm. Eh, de, en ik doe er een paar leuke uit. Eens even kijken welke ik pak. Oh, ik vind deze mooi. Ray Charles, That Spirit of Christmas. Christmas is the time of year for being with the ones we love, sharing so much joy and cheer. What a wonderful feeling watching the ones we love I was sitting by the fireside, taking a walk through the snow, listening to a children's choir, singing songs about Jesus, the blessed way that He came. <laughs> it's truly amazing that spirit of Christmas. I tell you, it's truly amazing. That spirit of Christmas. Let me hear you. Why that spirit of Christmas. Oh, Christmas. Oh, Christmas. Ja, ook grappig film is Christmas, Christmas with the Cranks. Luther Crank is een man die besluit om kerstmis en alles wat erbij hoort over te slaan. In plaats hiervan gaat hij op vakantie met zijn vrouw Nora. Maar wanneer zijn dochter op het laatste moment besluit om met de feestdagen naar huis te komen... wordt hij gedwongen om weer aan alle kerstverplichtingen te doen. Nou, dat weet, iedereen alles van. Alle kerstverplichtingen, verplichte bezoekjes, socializing, zou ik maar zeggen. En eh, er zit grappige muziek in. Eh, niet echt de kerstmuziek waar je verwacht. De Ramones onder andere. Maar ook de Ravenettes. En die zingen de Christmas Song. All the lights are coming on. zover de Ramonettes. Maar ik vind de Ramones ook nog wel aardig. Die doe ik er nog even achteraan. De Ramones, Merry Christmas. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with... kerst. Uh, eh, grappig film en uh, mooie muziek. En ja, dit is ook hele mooie muziek die nu op de uh, klaar staat. En dat is allemaal afkomstig uit de film The Hateful Eight. The Hateful Eight, een film uit 2015... die in Nederland, ik dacht begin januari, vanaf 7 januari in de bioscoop gaat draaien. Het is de nieuwste film van Tarantino en de muziek van Ennio Morricone. Vorige week heb ik al wat andere stukjes laten horen. Maar nu, nu zal ik me beperken tot Ennio Morricone zelf. Het verhaal Wyoming. Enkele jaren na de Amerikaanse burgeroorlog... premiejager John Rudd is met een voortvluchtige Daisy Domerick... genaamd op weg naar een dorpje dat luistert naar de naam Red Rock... om haar voor het gerecht te slepen. Onderweg komen ze twee mannen tegen. ex en berucht premiejager Marquise Warren en Chris Mannix... een zuiderling die beweert een nieuwe sheriff van het dorp te zijn... Vanwege een hevige sneeuwstorm worden ze gedwongen te schuilen in een bar genaamd Mini Haberdashery. Die zich bevindt op een bergpas. Daar worden ze echter niet ontvangen door de uitbaters van de bar, maar door vier onbekende mannen. Bob, een man die voor Mini op de zaak let. Oswaldo, een Mowbray, de beul van Red Rock en Joe Cage, een cowboy. En Sandford Smithers, een Zuiderse generaal Wanneer de sneeuwstorm zich uitbreidt over de bergpas... wordt het de achterreizigers duidelijk dat ze Red Rock mogelijk niet eens zullen halen. Ja, deze muziek is gecomponeerd door Ennio Morricone. Dat is denk ik echt zijn, eh, een van zijn allerlaatste soundtracks die hij gemaakt heeft. De Hateful Eight. Ik draai er een aantal stukken uit. Eh, andere muziek dan we meestal gewend zijn van Ennio Morricone. Ik moet er zelf erg aan wennen. Het, is, eh, ja, het, is, het zijn niet die eh, imponerende melodieën die je één keer gehoord hebt en nooit meer vergeet. doe er toch nog een paar, dan kunnen we een beetje wennen. Neve, no 2, meer eh, minimalistische muziek, zou ik zeggen. Eh, zover de Hateful Eight. Een eh, film van eh, Quentin Tarantino komt 6 januari, 7 januari in de Nederlandse bioscopen. Eh, een western zit muziek bij van e-, Ennio Morricone. Heeft hij in juli opgenomen met Praag's Filmorkest. Zelf gedirigeerd. En ik moet er een beetje aan wennen. Ik, heb toch, ik val toch meer voor zijn oude werk. Bijvoorbeeld, ik zal er wat van hem draaien. Eens even kijken. De Ecstasy of Gold is natuurlijk een, knaller. Mooi. het eh, oude werk van Ennio Morricone mij meer aanspreekt dan eh, de nieuwste film, de heet Full Eight. Maar misschien moet ik gewoon even aan wennen aan die minimalistische muziek van Ennio. Eh, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Elke Beuving en natuurlijk gaan we twee uur gewoon rustig verder met het draaien van kerstmuziek. films die op de rol staan. in Christmas Carol, Elf, Miracle on 34th Street, The Holiday... Surviving Christmas, The Snowman, The Snowman en The Snowdog. Nou, van alles zit er weer bij. Ik zou zeggen, tot zo direct naar de klok van tienen. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een